Een voorspoedige start. Christian Bonenbakker met wagenchauffeur heeft bekend dat hij vorige week een dodelijk busongeluk heeft veroorzaakt. Een bus stortte toen van een klif. 52 mensen kwamen om het leven. De vrachtwagenchauffeur zegt dat hij de bus te laat zag aankomen en dat hij met een van zijn wielen de bus raakte. Het ongeluk gebeurde in een bocht van een gevaarlijke kustweg, door veel Peruanen de duivelsbocht genoemd. Langs de 100 meter diepe afgrond staat geen vangrail. De vrachtwagenchauffeur zegt dat hij ongeveer 50 reed, iets boven de limiet. Hij wordt verdacht van doodslag. Na de aardbeving van gistermiddag in Groningen zijn honderden schademeldingen binnengekomen. Rond half negen s'avonds stond de teller op 316. Medewerkers van het Centrum Veilig Wonen waren op het gemeentehuis van Loppersum aanwezig om de meldingen op te nemen. En ook vandaag zitten ze daar de hele dag. De beving van gistermiddag had een kracht van 3,4 en was daarmee de zwaarste in vijf jaar. De oorzaak is de jarenlange gaswinning in Groningen. Minister Wiebes zegt dat hij zijn best gaat doen om de gaskraan sneller dicht te draaien. Het Openbaar Ministerie is begonnen met een proef met veroordeelde asielzoekers. Bewoners van asielzoekerscentra in Ter Apel en Musselkanaal... die een taakstraf krijgen, moeten die voortaan uitvoeren in het AZC waar ze verblijven. Toen wil zo dat andere bewoners van het AZC zien dat criminaliteit wordt bestraft. Een arrestatieteam is gisteravond met zwaar materieel een papierrecyclingbedrijf in Noord-Brabant binnengevallen. Met een panzervoertuig ramde de politie het toegangshek van het bedrijf in Oosterhout. Er werden ook een helikopter en een drone ingezet. De politie wil niet zeggen wat de reden was voor de inval. Volgens Brabantse media is er één arrestatie verricht. De eigenaar van het bedrijf was niet aanwezig en zegt stom verbaasd te zijn over de inval. Het weer, het is droog met landinwaarts lichte vorst. Overdag hier en daar wat zon, maar ook veel wolkenvelden.